Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Supermarkten en winkels zeggen dat hun personeel moet oppassen voor creepshots. Dat zijn foto's die stiekem zijn gemaakt door klanten. Onderzoeksplatform Pointer kwam erachter dat op internet steeds vaker foto's opduiken... van vooral vrouwelijk supermarktpersoneel. En dan van hun borsten of billen. De journalisten vonden verschillende fora waarop die foto's worden gedeeld. Je ziet hun borsten, daar vragen mensen ook eh, om. Sterker nog, hier vraagt iemand... How do you get these front shots? Do you walk back? backwards in front of them. En dan reageert hij backpack. Met andere woorden, hij gaat voor een vrouw lopen, heeft een camera in zijn rugtas en filmt deze vrouwen zonder dat ze het doorhebben. Jumbo gaat proberen de beelden offline te krijgen. Albert Heijn zegt dat ze hun personeel beter gaan trainen om makers van creepshots te herkennen. Bezwaar maken tegen nieuwbouwprojecten zou een stuk lastiger moeten worden... om te zorgen dat huizen sneller uit de grond gestampt kunnen worden. Dat vinden 6 op de 10 Nederlanders, blijkt het onderzoek dat de NOS en regionale omroepen hebben laten doen. Bij een derde van de nieuwbouwprojecten levert bezwaarmaking vertraging op. In Indonesië zijn inmiddels 50 doden gevonden... na het instorten van een gebedsruimte van een islamitische school vorige week. De meeste zijn kinderen. Het ging mis doordat bij een verbouwing geen vergunning werd aangevraagd... zegt correspondent Mustafa Morgadi. Deskundigen die zeggen ook... als bouwexperts bij een eh, vergunningsaanvraag naar het fundament hadden gekeken... hadden ze meteen gezien dat een extra verdieping te zwaar was. Ehm, maar de baas van die islamitische school die heeft dat proces overgeslagen... met deze ramp tot gevolg. De hulpdiensten in Indonesië zijn nog steeds op zoek naar 13 leerlingen. Ze denken dat ze niet meer leven. En ruim zes jaar is er gewerkt, maar dan heb je ook een nieuwe A16. De snelweg vanuit Rotterdam richting Dordrecht en Breda is om vijf uur vanochtend in alle vroegte opengegaan. De nieuwe A16 moet voor minder files zorgen en is de eerste energie-neutrale snelweg ter wereld. Alle verlichting en de matrixborden zijn aangesloten op zonnepanelen. Deze verslaggever van Rijnmond die had zijn wekker vroeg staan om als eerste over die nieuwe A16 te chasen. Ik moet zeggen, nou, als we hier, hij, hij gaat een beetje naar rechts hier en dan zien we die, die enorme lengte van die tunnel. We kunnen echt eh, een heel stuk kijken. En eh, iedereen doet het hier eh, rustig aan. 80 is hier een beetje de norm. Maar die tunnel, ja, het, het rijdt als een zonnetje. Nou, hij is blij dus. Over drie weken gaat de A16 in de andere richting ook open. Heb ik het weer nog voor je? Het is grijs, af en toe een spatje regen. De meeste regen valt trouwens in het oosten van het land. En het wordt 13 tot 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons. Veel vertraging is er nog op de A7, Horen richting Zaanstad... tussen de van Avanhoorn en Purmerend Zuid, 12 kilometer... met een uur vertraging. Er gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Vinkenveen en Knaalpunt Amstel 11 kilometer...